Zelf werkt Amerika aan twee missies, zegt correspondent Marieke de Wit. Het evacueren van in totaal nog 150.000 mensen en het afronden van de militaire missie en dus het personeel en wapens Afghanistan uit. Dat gaat ongeveer volgens experts, militaire experts, zo'n drie dagen duren. Ja, als je dan gaat uitrekenen, volgende week dinsdag is het 31 augustus. Dat betekent dat ze dus voor het weekend al moeten beginnen met het terugtrekken van militair personeel. Waardoor de mensen die achterblijven nog minder beschermd op dat vliegveld zullen zijn. Amerika zou werken aan een plan B, een noodplan waarmee ook mensen na volgende week dinsdag nog kunnen worden geëvacueerd. In Ede hebben 250 mensen bij de opvanglocatie Harskamp gedemonstreerd tegen de komst van vluchtelingen uit Afghanistan. Het waren vooral jongeren en ze riepen dingen als eigen volk eerst en Harskamp is van ons. De betogers staken autobanden in brand en de politie zette honden in. De noodopvang in de Harskamp werd vandaag in gebruik genomen. Er is plaats voor 800 Afghanen. De politie in Flevoland looft 7500 euro uit voor de gouden tip die leidt naar twee kisten vol oefenwapens. Agenten raakten de kisten waarschijnlijk kwijt tijdens een ritje door stormachtig weer. Een agent ontdekte dat de deur van zijn politiebus door een kapot slot open was gegaan. Jamairo van Tien uit Assel had een leuk idee voor de verjaardag van zijn beste vriendje Senne. 10 euro verpakt in ballonnen. Het muntgeld was te zwaar, dus verdeelde hij twee briefjes van vijf in twee ballonnen vol helium. En je raadt het al. Nou, die komt niet meer terug hoor. Nou, daar gaat Senne zijn ballon. Senne zelf kon er niet zoveel aan doen. Ik dacht dat mijn tante hem vast had, dus, maar hij vloog zo in de lucht. Dus ik probeerde er nog achteraan te gaan, maar het lukte niet. Vriendje Jamairo vraagt mensen op social media nu naar de ballonnen uit te kijken... zodat ze weer bij Senne terechtkomen. En dan nog het weer. Vannacht wat kans op mist. Morgen flinke periode met zon en zo'n 22 graden. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. nu tussen app en vloed. but nice. brown eyes. I'll sing you a song that I think you'll like, and we'll walk the places we always go. A million faces, I don't know. I see the world. keep calling. Just every time I run, I keep on falling.